uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Op de Sallandse Heuvelrug bij Holte woedt een grote natuurbrand, meldt RTV Oost. De brand woedt in natuurgebied de Holterberg. De weg naar het gebied is door de brandweer afgesloten. Mensen worden opgeroepen weg te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven. Een aantal brandweerkorps uit de omgeving is opgeroepen om de brand te helpen blussen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Russische troepen proberen via land de Azovstalfabriek in de Oekraïnse havenstad Mariupol te bestormen. Daarbij worden bombardementen en artillerievuur ingezet, zegt een adviseur van president Zelensky. De fabriek is het laatste bolwerk dat de Oekraïnse militairen nog in handen hebben. De adviseur roept op tot een staakt het vuren tijdens de paasviering en vraagt Rusland om burgers de mogelijkheid te geven het gebied veilig te verlaten. Behalve militairen zitten in de fabriek ook nog zo'n duizend burgers. Max Verstappen heeft zijn tweede Formule 1-zege dit jaar behaald. In de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola... leidde de wereldkampioen van start tot finish... nadat hij gisteren al de sprintrace had gewonnen. Zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez finishte als tweede. WK-leider Charles Leclerc kwam na een fout als zesde over de streep. En een voetbal. In de Kuip heeft Feyenoord met 2-1 gewonnen van FC Utrecht. Lange tijd leek het een gelijkspel te worden... totdat Sinisterra in de extra tijd de winnende treffer maakte. Groningen Heracles eindigde in 0-1 na een goal van Laurensen. Fortuna Go Ahead Eagles is om kwart voor vijf begonnen. En dan het weer. Vanmiddag is er een afwisseling van zon en kleine stapelwolken. In het noorden is het een graad of 11. In het zuiden 18, graden. Vannacht vallen in het zuidoosten wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Ook morgen af en toe een bui. In het noorden schijnt de zon.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 Je pak de bon voor het café, dus neem je vriendinnen mee. Eerste nacht nog jong, komt de zon al op. Gaan we af. Vanavond Ik had mijn bol in mijn stony hampie. Ik heb flessen in de koelkast, net als Shanky.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 I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a B I M P. I don't know what you heard about me. Put up this chain, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.B. I don't know what you heard about me. Put up this chain, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.B. I'm about my money what you see on TV. No Cadillac, no greasy. Head full of hair, bitch. I'm a B.I.M.B. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a P.I.M.B. rolling the pins with me. You can watch some TV in the backseat of my V. I'm a P.I.M.B. Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like a we could have it all. We could really spurge, girl, and tap them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't about shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. told you fools before. I stick with the tools. I keep a bin, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on pay less, me, I got on baby shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go. Hey, nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me, I hear you strippin' in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now Nick, my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need four TVs and AMGs for the six. Home make a pimp rich, I ain't paying bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. Put a bitch can't get a dollar. she heard about me. Uh-huh. What a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. That I'm a motherfucking PRMP. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hope business. You know? They say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch.